ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Groningen zijn 66 meldingen van schade na de aardbeving van afgelopen nacht. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. Een aantal bewoners zegt ook dat hun huis niet meer veilig is. Vannacht was een aardbeving van 3,4 in Zeerijp. En dat is een van de zwaarste ooit. In het dorp was vanochtend een bewonersbijeenkomst. En deze inwoners hadden de behoefte om erover verder te praten. Ja, je wordt toch wel een beetje, dan nou, weer een beetje boos. En dan denk je nu weer. Wat mezelf betreft wel eh, verbazing. Dat zo'n eh, zware beving nog eh, plaats kon vinden. Had ik eigenlijk niet meer op gerekend. De gas is al een tijdje gestopt natuurlijk. Maar toch nog weer eh, zo'n zware beving. Dat drukt ons wel met, uh, met de neus op de feiten. Het is wat dat betreft een eh, wake-up call, denk ik. Vanmiddag gaan D66-leider Rob Jetten en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Eddy van Marum richting Groningen. Ze zeggen allebei een luisterend oor te willen bieden. Het ging er de afgelopen dagen veel over. Het dorp Moerdijk in Brabant dat gaat verdwijnen om ruimte te maken voor industrie. Maar het kabinet heeft dat nog helemaal niet definitief besloten, zegt demissionair minister Hermans. Het is een belangrijke plek voor onze, onze energievoorziening. Nou, daar hebben we ook met de inbouw van Moerdijk over gesproken. Met de bestuurders eh, eh, in de provincie, in de gemeente. En eh, ze hebben ons ook gezegd, geef ons nou duidelijkheid waar jullie over nadenken. Waar jullie naartoe willen, want er wordt al zo lang over gesproken. In dat proces zitten we, maar er is nog geen besluit genomen. Maar de gemeente ziet het opheffen van het dorp, waar 1100 mensen wonen, als enige optie. Wanneer definitief de knoop wordt doorgehakt, weet Hermans nog niet. De drie Chinese astronauten die vastzaten in de ruimte zijn weer terug op aarde. Ze waren een half jaar weg geweest en toen ze terug wilden naar onze planeet... bleek dat de capsule waar ze in zaten beschadigd was waarschijnlijk door ruimtepuin. Er is uiteindelijk een nieuwe gestuurd om ze op te pikken. Al met al waren de astronauten een week langer in de ruimte dan de bedoeling was. Geen Denzel Dumfries vanavond in de WK-kwalificatie tegen Polen. De verdediger heeft een lichte blessure en kan daarom niet spelen. Geertruida vervangt hem. Dumfries is de derde speler die afhaakt bij Oranje. Eerder ging er al een streep door de namen van Weghorst en Hartman. De wedstrijd tegen Polen is vanavond om kwart voor negen. Heb ik nog het weer voor je. Veel bewolking nu met vooral in het noorden en midden van het land flink wat regen bij 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw grijs met heel af en toe wat regen. Zondag wordt het droger, maar is het wel ietsjes kouder. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A7, Horen richting Zaanstad. Bij knooppunt Zaandam zijn twee rijstroken dicht door een spoedreparatie en dat kost je nu 10 minuten.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 by the time recognize this moment. This moment will be gone. But I will bend the light, pretending that it somehow lingered on. When all I got's a if this will last forever. And I will pay no mind it won't, and it won't, because it can't.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 And I wish that I could tell you just how much you About me And all the many times you cried And wherever you may wander May good fortune be your guide. Go and find another Lover, one who'll never leave your side they do.